dat een afdeling van de club zich misdraagt... maar kan met het verbod in de hand direct optreden. De politie kan ook direct in actie komen, denkt Westerbeke. Iemand met een Hells Angels jasje aan kan worden gedwongen die uit te trekken. Maar daarvoor een boete uitdelen kan nog niet, zolang er nog geen onherroepelijk vonnis is. De advocaat van de Hells Angels heeft al gezegd dat hij in beroep gaat. In de Hongaarse hoofdstad Budapest is een rondvaartboot met toeristen gekapseist en gezonken. Zeker zeven mensen zijn om het leven gekomen. Veertien opvarenden zijn levend uit het water gehaald. Aan boord van de boot waren 32 passagiers, bijna allemaal Zuid-Koreaanse toeristen en twee bemanningsleden. Het schip voer op de Donau en is vermoedelijk in aanvaring gekomen met een andere boot. Er is een enorme reddingsoperatie aan de gang, waarbij boten met grote lichte schijnen op de plek waar de rondvaartboot is gezonken. En duikers zoeken naar de vermiste passagiers. Het reddingswerk wordt bemoeilijkt door de harde regen en het hoge waterpeil in de Donau. In Waalwijk hebben duizenden supporters van RKC de club gehuldigd. RKC won dinsdagavond van Go Ahead Eagles... en keert daarmee na vijf jaar terug in de eredivisie. Veel supporters zeggen dat ze er eigenlijk niet meer op hadden gerekend. De wedstrijd was tot het laatste moment erg spannend. De spelers kwamen op het Raadhuisplein in Waalwijk op het podium en werden toegejuicht. Het weer trekt bewolking van west naar oosten over het land... en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Overdag eerst grijs met soms regen of motregen.